7 uur. Jeroen van Kan met het NOS de juli, augustus en september 2% meer omzet geboekt dan een jaar eerder. Dat is de grootste omzetstijging sinds het derde kwartaal van 2008, toen de economische crisis begon. Vooral woonwinkels, drogisterijen en parfumeries zagen de verkoop stijgen, meldt het CBS. De omzet van supermarkten steeg met 2%. In de stad San Bernardino in Californië zijn de slachtoffers van de schietpartij bij een zorgcentrum herdacht. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven en raakten 21 mensen gewond. In een honkbalstadion kwamen honderden mensen bijeen voor een speciale herdenkingsbijeenkomst. Ze staken kaarsjes aan, zongen liederen en luisterden naar toespraken. Ook in de moskee in de stad werd een waken gehouden. Maastricht UMC, verzekeraar VGZ en huisartsen gaan in de regio Maastricht gezamenlijk medicijnen inkopen tegen astma en COPD. De proef is bedoeld om te kijken of de kosten zo naar beneden kunnen. Voor beide aandoeningen zijn er veel soorten medicijnen op de markt. In de proef wordt gewerkt met een beperkte lijst voorkeursmedicijnen. Die worden dan in één keer voor de hele regio ingekocht. Patiënten die die voorkeursmedicijnen gebruiken hoeven daarvan een verzekeraar geen eigen risico voor te betalen. Er is in Nederland in 2012 voor 27 miljoen euro aan goud weggegooid, zegt het CBS. Dat goud zat in elektrische apparaten die niet zijn gerecycled, maar bij het restafval terecht zijn gekomen. Ook andere waardevolle grondstoffen, zoals bijvoorbeeld koper, eindigden bij het vuil. In totaal werd volgens het CBS voor zo'n 73 miljoen euro aan grondstoffen weggegooid. Maar 20 tot 40 procent van de grondstoffen en apparaten komt terecht bij een inzamelpunt. Vooral grote apparaten worden ingeleverd. Kleinere apparaten komen meestal bij het vuil terecht. Het weer, hier en daar kan nog een bui vallen, maar later vandaag klaart het op. Het blijft dan droog en de zon schijnt geregeld. Het wordt een graad of 10. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A12 ten Haag richting Utrecht bij de Meren, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken daar zijn weer vrij. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, bij Sliedrecht 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 kilometer na een ongeluk.